Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bedrijven in de Verenigde Staten mogen weer zaken doen... met de olieraffinaderij op Curaçao. Dat was eerst verboden vanwege de Amerikaanse sancties... tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf dat de raffinaderij huurt. Het Amerikaanse ministerie van Financiën... heeft nu een vrijstelling van die sancties aan Curaçao gegeven. De regering van Curaçao zegt dat het een belangrijke stap is... om de raffinaderij open te houden... en voor het aantrekken van nieuwe partners... Door de sancties ligt de raffinaderij al maanden plat. Peter Mayhew, de acteur die Chewbacca speelde in Star Wars, is overleden. Mayhew kroop in de jaren 70 voor het eerst in het pak van de grote harige Chewbacca. Dat deed hij vier jaar geleden voor het laatst in de film The Force Awakens. Daarna moest hij stoppen omdat hij kampte met gezondheidsproblemen. Peter Mayhew leed aan een hartaandoening. Hij is 74 jaar geworden. De pilotenstaking bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS is voorbij. Dat heeft de topman van het bedrijf laten weten. Volgens hem is er een akkoord gesloten met de vakbonden in Zweden, Denemarken en Noorwegen. Die piloten staakten sinds vorige week vrijdag voor een hoger loon en betere werktijden. In totaal werden door de staking 4000 vluchten geschrapt... waaronder reizen van en naar Schiphol. Ongeveer 380.000 passagiers hadden last van de, van de acties. In het Amerikaanse leger blijkt seksueel wangedrag een onuitroeibaar probleem. In een enquête zeggen meer dan 20.000 Amerikaanse militairen... dat ze te maken hebben gehad met ongewenste seksuele toenaderingen. De meeste meldingen kwamen van jonge vrouwelijke soldaten... tussen de 17 en 24 jaar. Ze hadden te maken met wangedrag van betasten tot verkrachting. In veel gevallen ging het om een hoger geplaatste militair... en was er alcohol in het spel. Het weer in het oosten kan nog een bui vallen. Verder is er vannacht veel bewolking en daalt de temperatuur naar 2 tot 7 graden.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 life for a tally. You said that I missed me at the Ram Dance Man. No. Ram it in a dance hall in a, in a nation. Mm. You never know, say that I missed me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching out the top. jam. The party is packed and I rap. Girls walk to wall, there's my man hanging out in the back.